at your travel agency and at mindshift.com. Sublime Evening Bites. sit and worry about the future. Worrying about the future don't change the past tomorrow would be better. But now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reason why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy. And live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy. Ride the winds and climb, cause it's all a state of mind. It's all a state of mind. La, la, la. Yeah, it's all a state of mind. Wake up in the morning and I turn the pages. Don't understand what's going down. Everybody's acting so outrageous. It's gonna take a lot of love to turn things around. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am, and I wanna be rich. I wanna be happy. Yeah. And live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy. Ride the winds and climb, cause it's all a state of mind. I'm going to heaven. Grab a little bit of heaven right here on earth. Troubled times lead to healing times. I was sad, now I'm feeling fine. It's the taking and the giving that makes this life worth living. Makes this life worth living. I wanna be rich. I wanna be happy. trust in my Sublime Evening Bites. Sublime. celebrate. this way. Time. hugging and kissing. A love exhibition. Oh. out duizend. me. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Yes, eindelijk een andere auto gekocht.